Start. Jobboot met het NOS Journaal. Niet alleen bestuurders van woningcorporaties, maar ook van zorginstellingen... mogen volgend jaar meer blijven verdienen dan het ministersalaris van 178.000 euro. Gisteren ging de Eerste Kamer akkoord met een nieuw maximuminkomen in de publieke sector per 1 januari. Maar de ministers Schippers en Blok vinden het te kort dag om het maximumsalaris ook in te voeren bij zorginstellingen en woningcorporaties. Voor bestuurders daar geldt als maximumsalaris ook in 2015 230.000 euro. In Canada is een pornoacteur door een jury schuldig bevonden aan moord. De man doodde in het voorjaar van 2012 zijn vriend, een Chinese student. De zaak leidde wereldwijd tot ophef, omdat hij het lichaam in stukken sneed... en pakketjes met lichaamsdelen verstuurde naar scholen en politieke partijen. Ook zette hij een filmpje op internet waarop de moord te zien is. Toen de politie zijn identiteit achterhaalde, bleek hij naar Europa te zijn gevlucht. De Canadees werd uiteindelijk opgepakt in een internetcafé in Berlijn. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wordt niet vervolgd voor het lekken van namen voor de functie van nationale ombudsman. Volgens het OM is ze ten onrechte als verdachte aangemerkt. Dit voorjaar lekte namen uit van kandidaten. Korte tijd later werd Voortman door GroenLinks voor een maand geschorst... omdat ze vertrouwelijke stukken over de sollicitatie in de fractie zou hebben besproken. Maar uit onderzoek van de Rijksrecherche blijkt dat ook andere Kamerleden op de hoogte waren van de namen van kandidaten voor de functie van nationale ombudsman. In Hilversum zijn twee voetgangers overleden nadat ze waren aangereden door een vuilniswagen. Het zijn vermoedelijk twee oudere mensen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op het Loosdrechtse bos ter hoogte van landgoed Zonnestraal. Het terrein rond het ongeval is volledig afgesloten. Volgens de directeur van het afvalbedrijf worden de chauffeur en zijn bijrijder verhoord. Het weer vanuit het noordwesten bewolking en motregen. Vannacht en morgen overdag regen. Later opklaringen en ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 9. Eerste kerstdag geregeld zon, maar ook kans op winterse buien. De temperatuur daalt tijdens de kerstdagen naar zo'n 5 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het niet druk, maar er zijn wel twee files bij Amsterdam door ongelukken. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Knoppen Diemen 2 kilometer.